een Klomp met het NOS-journaal. Johan Cruijff stopt als adviseur bij Ajax. In zijn column in de Telegraaf schrijft de oud-voetballer dat hij het gevoel heeft dat hij wordt tegengewerkt bij zijn plan Cruijff. Daarmee wilde hij de jeugdopleiding bij Ajax verbeteren. Ook heeft hij flink wat kritiek op de bestuurders van de Amsterdamse club en daarom trekt hij zijn naam af van het plan. De Franse politie heeft een huiszoeking gedaan in Bobigny, een voorstad van Parijs. Dat meldt het Franse persbureau AFP. De huiszoeking zou te maken hebben met de aanslagen van afgelopen vrijdag. Volgens ooggetuigen zijn ook buurtbewoners door de politie ondervraagd. Meer details zijn nog niet bekend. Het OM heeft gisteravond een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de 26-jarige Salah Abdeslam. Hij is een van de drie Franse broers die bij het bloedbad betrokken zouden zijn geweest. de politie zou hem enkele uren na de aanslagen in Parijs staande hebben gehouden en toen weer hebben laten gaan. Dat zeggen vier Franse functionarissen tegen persbureau EP. Abdeslam werd in een auto met twee anderen aan de kant gezet bij de grens met België. En volgens de functionarissen was zijn naam toen al bekend bij de politie en was het duidelijk dat hij de Volkswagen had gehuurd... die gebruikt was door de zelfmoordterrorist in Parijs. Na het controleren van zijn identiteitskaart zou de politie hem weer hebben laten gaan. De mislukte aanhouding is nog niet bevestigd door officiële bronnen. VN-topman Ban Ki-moon brengt deze week een bezoek aan de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang, meldt een Zuid-Koreaans persbureau. Een bezoek van de VN-baas aan Noord-Korea zou bijzonder zijn, omdat het in 20 jaar tijd niet is gebeurd. Het weer nog vannacht overwegend droog en het koelt af naar 9 tot 13 graden. Overdag eerst droog, maar vanuit het westen kans op een enkele bui.